Waterwalgemoed met het NWS-journaal. De levenseindekliniek in Den Haag is voor de derde keer binnen een jaar in opspraak. Volgens een toetsingscommissie is de euthanasie op een 47-jarige vrouw met oorsuizen niet zorgvuldig gebeurd. De commissie erkent dat de aandoening reden kan zijn voor euthanasie... maar vindt dat de vrouw beter psychiatrisch onderzocht had moeten worden. Het OM en de inspectie beoordelen nu of de kliniek wordt vervolgd. De ebola-epidemie in Mali is officieel voorbij, melden de Malinese regering en de Verenigde Naties. De afgelopen 42 dagen zijn er geen nieuwe gevallen van het dodelijke virus gemeld. Mali werd relatief licht getroffen. Er zijn zes mensen overleden aan ebola. In buurlanden Guinea, Sierra Leone en Liberia vielen al ruim 8400 doden. De rijkste 1% van de wereldbevolking bezit volgend jaar meer dan de rest van de wereld bij elkaar, voorspelt Oxfam Novib in een rapport. Daarin staat dat de welvaart van de allerrijkste de afgelopen jaren flink is gestegen, terwijl 1 op de 9 wereldbewoners te weinig te eten heeft. De waarschuwing van Oxfam komt vlak voor het jaarlijkse Wereldeconomisch Forum in Zwitserland. In Amsterdam begint vandaag een proef met een mobiele app die files moet voorkomen. De app is bedacht door de Verkeersinformatiedienst in samenwerking met de overheid. Op basis van de informatiesystemen van onder meer Rijkswaterstaat zien automobilisten hoe ze het snelst op hun werk kunnen komen. Controlekamers kunnen gebruikers ook laten omrijden als er bijvoorbeeld een ongeluk is gebeurd. Tennis, Ico Sijsling is er voor de derde keer op rij niet in geslaagd om verder te komen op de Australian Open. In de eerste ronde ging hij in vijf sets onderuit tegen Ricardis Berankis uit Litouwen, die 85ste staat op de wereldranglijst. Het weer, de temperatuur ligt rond het vriespunt, waardoor het glad kan zijn. Ook is er kans op mist. In het oosten valt nog wat sneeuw of natte sneeuw. Overdag wordt het geleidelijk droog en het is zo'n 2 tot 5 graden.